Zes uur. Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Treinverkeer in de Kanaaltunnel is stilgelegd nadat afgelopen nacht meer dan 100 vluchtelingen het spooraanplacement bij Calais hadden bestormd. Een woordvoerder van de Kanaaltunnel spreekt van een enorme invasie. Hij zegt dat de migranten goed georganiseerd waren en precies wisten waar ze naartoe moesten. Migranten zijn door de Franse politie opgepakt en meegenomen. Het is nog niet bekend wanneer het treinverkeer door de Kanaaltunnel wordt hervat. In Guatemala zijn zeker 26 mensen omgekomen na een aardverschuiving. Zo'n 600 mensen worden nog vermist. In een plaatsje ten zuidoosten van Guatemala's stad werd een hele wijk weggevaagd. Hevige regen zorgde ervoor dat het plaatsje werd overspoeld door modder en rotsblokken. Honderden reddingswerkers zoeken in het puin nog naar overlevenden. 34 mensen zijn inmiddels levend teruggevonden, maar honderden anderen zijn nog spoorloos. Vier belangrijke sponsoren van de FIFA hebben Sepp Blatter opgeroepen om onmiddellijk op te stappen als voorzitter van de Wereldvoetbalbond. Het gaat om Coca-Cola, McDonald's, creditcardmaatschappij Visa en biermerk Budweiser. De Zwitserse justitie begon vorige week een strafrechtelijk onderzoek naar Blatter op verdenking van fraude en wanbestuur. Volgens de sponsoren is zijn positie onhoudbaar geworden. Blatter laat in een reactie weten dat hij niet van plan is om op te stappen. Met vier gouden kalveren is de film Kloekau van regisseur Remy van Heugten gisteravond de grote winnaar geworden op het gala van de Nederlandse film. Kloekau werd uitgeroepen tot beste film en won ook in de categorieën beste regie, beste scenario en beste camera. De film Bloed, Zweet en Tranen kreeg drie gouden kalveren. Beste acteur werd Martijn Fischer, die André Hazen speelt. En beste actrice werd Jortine Verbaan voor haar rol in De Surprise. Het weer, het is een heldere nacht met een kleine kans op mist in het noorden van het land. Het is een graad of 4. Overdag schijnt de zon, het blijft droog en het wordt tussen de 18 en de 20 graden. Ook zondag is het mooi, ook al begint de dag dan bewolkt. Na het weekend wordt het wisselvalliger.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 Are you still in school? Living up to expectations, James. You were so relied upon. Everybody knows how hard you tried. Hey. someone else's dream of who you are. Do what's good for you, but you're not good for anybody.